Annet Schut met het NOS Journaal. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding wil grondig onderzoek naar de rol van de veiligheidsdiensten gisteren in Amsterdam. Volgens coördinator Edo Verdoner hebben de ongeregeldheden een enorme knauw en het gevoel van veiligheid gegeven, zei hij in Nieuwsuur. Bij de ongeregeldheden rond de wedstrijd Maccabi Tel Aviv tegen Ajax werden Israëlische supporters belaagd en mishandeld door pro-Palestijnse ranschoppers. Ondanks de inzet van ruim 800 agenten hadden veel Maccabi-fans het idee dat de politie hen amper hielp. 63 mensen zijn inmiddels aangehouden. In de Verenigde Staten zijn drie mensen aangeklaagd omdat ze ervan worden verdacht dat ze in opdracht van Iran plannen hadden gemaakt om Donald Trump te vermoorden. Twee Amerikanen zijn opgepakt, de derde verdachte zit waarschijnlijk in Iran. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was het plan onderdeel van een wraakactie. Het zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse moordaanslag in Iran vier jaar geleden. De Verenigde Staten hebben Qatar gevraagd om Hamas het land uit te zetten... zegt een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Dat zou te maken hebben met het herhaaldelijk afwijzen van een staakt het vuren door Hamas. Daarom zouden de leiders van Hamas niet langer welkom moeten zijn bij Amerikaanse bondgenoten. Qatar speelt samen met de VS en Egypte een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. De Spaanse politie heeft het hoofd van de eenheid die zich bezighoudt met economische criminaliteit opgepakt. Volgens Spaanse media wordt hij verdacht van drugshandel, het witwassen van geld en omkoping. Precies de zaken die hij in zijn functie juist zou moeten bestrijden. Het weer, vannacht is het bewolkt. Lokaal kan er wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden.